Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Wie straks mogelijk maximaal vijf jaar te doen in plaats van twaalf jaar. De VVD, D66 en de PvdA willen een eerlijker systeem... en zeggen dat er genoeg steun is voor een wetswijziging. Na een echtscheiding voor lange tijd financieel afhankelijk zijn van een ex-partner... levert spanningen op en is niet goed voor de afhankelijke ex, vindt de PvdA. De drie politieke partijen vinden vijf jaar genoeg om na een echtscheiding weer op eigen benen te staan. De aanpassing geldt niet voor mensen met jonge kinderen en ex-partners die vlak voor hun pensioen zitten. Zo'n 200 Nederlanders hebben vanmiddag meegedaan aan een demonstratie tegen een kerncentrale in het Duitse Lingen, net over de grens. De actievoerders willen dat de verouderde kerncentrale snel dichtgaat. De Duitse regering wil dat de centrale op zijn vroegst in 2022 sluit. De demonstranten zeiden dat er weinig aan onderhoud is gedaan. Afgelopen jaar waren er 140 incidenten van meldingen bij de centrale... Ook tijdens de demonstratie was er een storing. Een voetbalwedstrijd voor een plek in de hoofdklasse in Frieseveen... is vanmiddag uitgelopen op een massale vechtpartij. Bij de wedstrijd Deto Twenteram tegen VV Groningen... begonnen tientallen supporters op elkaar in te slaan. De politie heeft ze met honden van elkaar gescheiden. De wedstrijd is gestaakt. De G7-top in Canada loopt op zijn eind, maar president Trump is al vertrokken... zoals vooraf ook al was gezegd. In een verklaring voor zijn vertrek zei Trump dat de handelsvoordelen die andere landen op Amerika hebben langzaam maar zeker worden rechtgetrokken. Simona Halep heeft op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs haar eerste Grand Slam titel veroverd. De Roemeense nummer 1 van de wereld versloeg Sloane Stevens uit de Verenigde Staten in drie sets. De eerste set was nog voor Stevens, daarna kwam Halep sterk terug, het werd 3-6, 6-4 en 6-1.